van 3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers van de cholera-uitbraak in Jemen neemt snel toe. Het Rode Kruis verwacht dat er aan het eind van het jaar 600.000 mensen cholera hebben. De snelle verspreiding van de ziekte wordt mede veroorzaakt door honger en de oorlog die er woedt. Er is een gebrek aan schoon drinkwater en medische voorzieningen en de ziekenhuizen zijn overvol. Volgens het Rode Kruis zijn sinds de uitbraak in mei al bijna 2000 mensen aan cholera overleden. Staatssecretaris Dekker noemt het frustrerend dat er een nieuwe islamitische middelbare school mag komen. Hij heeft de komst van de school in Amsterdam jarenlang tegengehouden, maar nu is hij door de Raad van State teruggefloten. De school moet komend seizoen van start gaan in Amsterdam. De Amsterdamse wethouder van onderwijs is ook niet blij met de uitspraak. Dekker heeft de inspectie gevraagd om direct in de gaten te houden of de islamitische school voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Terreurverdachte Laura H. komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. Ze krijgt wel een enkelband, ze moet zich regelmatig melden... en ze mag geen contact hebben met haar man. Laura H. ging twee jaar geleden met haar man en twee kinderen... naar het IS-kalifaat in Syrië. De Europese Commissie wil dat Polen binnen een maand enkele omstreden wetten terugdraait. Die zijn volgens de Commissie in strijd met de rechtsstaat. Eurocommissaris Timmermans zegt dat Polen uiteindelijk zijn stemrecht in de Europese Raad kan verliezen. Duizenden balkons en galerijen van flats in Limburg zijn de laatste jaren onveilig verklaard. Dat blijkt uit onderzoek van de Limburger. Woningcorporaties zijn zeker 10 miljoen euro kwijt om afgekeurde delen te vervangen of te slopen. Ook bij particuliere huiseigenaren speelt het probleem, zegt de krant. Die hebben minder geld en expertise om de problemen te verhelpen. Het weer dan nog, er is wat zon, maar vanuit het westen meer bewolking en vanavond zo nu en dan regen.